Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is in Miami... waar hij vandaag naar de rechtbank moet. Trump is aangeklaagd in verband met de geheime documenten... die vorig jaar op zijn landgoed in Florida werden gevonden. De oud-president wordt verdacht van het achterhouden van geheime documenten... en het afleggen van valse verklaringen. Volgens de oud-president is hij slachtoffer van een heksenjacht. Bedoeld om zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 2024 tegen te werken. De voetbalsters van Zweden moesten bij het WK van 2011 hun geslachtsdeel laten zien om te bewijzen dat ze vrouw waren. Dat schrijft de Zweedse oud-international Fischer in haar boek. Er zouden geruchten zijn geweest dat een land stiekem mannen liet meespelen. Daarom besloot de FIFA tests in te voeren om zeker te weten dat er alleen vrouwen zouden meedoen. Bij Zweden hield dat in dat er een vrouwelijke fysio en een mannelijke arts naar de hotelkamer kwamen... en de speelsters hun broek uit moesten trekken, zegt Fischer. Op de eerste dag dat boeren konden zien of ze in aanmerking komen voor een uitkoopregeling... liep het nog niet storm. De afgelopen dag ging de site online waarmee boeren kunnen controleren... of ze voor een uitkoopregeling in aanmerking komen. Bij een speciale hulplijn kwamen in de loop van de dag 30 telefoontjes binnen. Mensen wilden onder meer weten hoe de overheid de stikstofuitstoot berekent. NPO Radio 1-presentatrice Jelly Brouwer is ongeneeslijk ziek. Ze is een van de vaste stemmen van het kunst- en cultuurprogramma Kunststof... dat op de doordeweekse avond wordt uitgezonden. De eindredacteur van het programma zei gisteravond dat Brouwer een zeldzame vorm van kanker heeft. Ze weet dat sinds eind vorig jaar, maar werkte nog tot begin februari door aan kunststof.